Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er is internationaal veel kritiek op de nieuwe Israëlische wet... die VN-hulporganisatie UNRWA verbiedt. Spanje, Slovenië, Ierland en Noorwegen veroordelen het verbod. De landen noemen het werk van UNRWA essentieel en onvervangbaar... voor miljoenen Palestijnse vluchtelingen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken noemt het verbod verkeerd... En VN-chef Guterres zegt dat de wet verwoestende gevolgen kan hebben voor Palestijnse vluchtelingen. Volgens Israël is Hamas in de hulporganisatie geïnfiltreerd. In de Beka-vallei in het oosten van Libanon zijn tientallen mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Volgens de Libanese autoriteiten gaat het om zeker 23 doden. Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat het zeker om 60 doden gaat. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In het gebied is ook Hezbollah actief. Bouw niet te veel flexwoningen om het woningtekort op te lossen... waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. De overheid zet al een paar jaar in op de bouw van flexwoningen... die snel neergezet kunnen worden. Ze kunnen een oplossing zijn voor studenten of statushouders... maar er zijn vooral meer ruimere en permanente huizen nodig, zegt het Planbureau. Vorig jaar zijn de rijkste Nederlanders opnieuw rijker geworden, blijkt uit de quote 500... Nederland telt nu 52 miljardairs, dat is er één meer dan vorig jaar. Het gezatte bezit van de 500 rijkste is ruim 252 miljard euro. De allerrijkste Nederlander blijft Charlene de Carvalho Heineken... met een geschat vermogen van 12 miljard euro. De krokodil die afgelopen weekend in Bonaire werd gevangen is dood. Het twee meter lange dier zorgde al sinds begin deze maand voor onrust op het eiland... omdat krokodillen er van nature niet voorkomen...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 waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. De overheid zet al een paar jaar in op flexwoningen... maar er zijn vooral meer ruimere en permanente huizen nodig, zegt het Planbureau. De rijkste Nederlanders zijn vorig jaar opnieuw rijker geworden... blijkt uit de jaarlijkse lijst van Maandblad Quote.